Een Zampersen met het NOS-journaal. Een Nederlandse man is in Canada veroordeeld tot 13 jaar cel in de zaak Amanda Todd. Dat is een jaar meer dan de eis. Het 15-jarige meisje werd door de man afgeperst met onder meer naaktfoto's... en pleegde 10 jaar geleden zelfmoord. De zaak kreeg wereldwijd veel aandacht omdat Todd voor haar dood een video had opgenomen... waarin ze haar verhaal deed in tekst op briefjes... De 44-jarige man werd in 2018 in Nederland veroordeeld tot bijna 11 jaar cel... voor zijn rol in een internationale misbruikzaak. Die straf moet hij eerst uitzitten. De explosie in een kolenmijn in Turkije heeft nu aan zeker 25 mensen het leven gekost... meldt de minister van Volksgezondheid. Zeker 17 mensen raakten gewond en er zit nog een onbekend aantal mijnwerkers vast... De explosie in de mijn in het noorden van het land was aan het begin van de avond... en ontstond vermoedelijk door brandbare gassen. De EU-trainingsmissie voor zo'n 15.000 Oekraïners begint halverwege volgende maand. De training wordt vooral in Polen en Duitsland gegeven... en is onder meer bedoeld om het Oekraïense leger te leren omgaan met westerse wapens... Zo'n 3000 Oekraïners krijgen een gespecialiseerde training... waarin ze bijvoorbeeld leren mijnen te ruimen... of zich te verdedigen tegen biologische of chemische wapens. De missie duurt twee jaar en ook Nederland levert een bijdrage. Utrecht en Amsterdam zijn bezorgd over de toename van het aantal daklozen. Volgens de twee gemeenten staan alle seinen op rood. Ze roepen het kabinet daarom op om in te grijpen is volgens de steden moeilijk te zeggen hoeveel daklozen er zijn bijgekomen... maar maatschappelijk werkers zeggen dat ze nieuwe gezichten zien... en dat er meer buitenslapers zijn dan vorig jaar. Ze noemen de wooncrisis als oorzaak voor de toename. Het weer. Vannacht op veel plaatsen droog. Lokaal kans op mist. koelt af naar een graad of 11.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 Yeah. You put that spell on me, I'll tell you, honey. You know you set me free. Hey, little girl, you know my heart's desires. Come on and give it to me, baby. I can't deny. for your love. Oh, you're my Motown lover.